Vijf uur. Manik Sampersen met het NOS Journaal. Ook in de Amerikaanse staat Arizona worden migrantenkinderen slecht behandeld in een opvangcentrum, blijkt uit onderzoek van nieuwszender NBC. Eerder ontstond ophef over misstanden in centra in Texas. In het centrum in Arizona moesten sommige kinderen op de betonnen vloer slapen nadat ze klaagden over het eten. Een meisje van 15 zegt dat ze door een medewerker werd betast waar andere bewakers bij waren. Net als in Texas hebben de kinderen weinig ruimte om te slapen... en geen schone kleren of een douche. In het Verenigd Koninkrijk zijn de twee kandidaat-premiers van de conservatieve partij... gisteravond op televisie met elkaar in debat gegaan. Jeremy Hunt en Boris Johnson botsten zoals verwacht over de brexit... onder meer over de deadline van 31 oktober... Johnson zei dat hij bereid is het parlement tijdelijk naar huis te sturen... om er een no-deal brexit doorheen te drukken. Voor hun is dat onbespreekbaar. Deze dagen mogen de 160.000 leden van de conservatieve partij stemmen... wie de nieuwe partijleider en daarmee premier wordt. Over twee weken wordt de uitslag bekend. Johnson ligt flink voor in de peilingen. De inlichtingendienst IVD doet voorlopig geen aangifte tegen Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. Dat heeft minister Ollongren laten weten aan de hoofdredactie. Donderdag dient een kort geding over een nieuw boek van Modderkolk waarin volgens de IVD enkele woorden staan die een bron in gevaar kunnen brengen. Het 50-jarige jubileum van het legendarische festival Woodstock staat op losse schroeven. Er is nog geen locatie gevonden en het festival is volgende maand al. Tijdens het jubileumfestival zijn er optredens van onder meer Jay-Z en Imagine Dragons... maar ook van artiesten die er 50 jaar geleden ook al bij waren...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 Somebody's shakes when the wind blows. Somebody's missing somebody's neck and a hero. And they have not a clue when it's all gonna end. puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena.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 Toast to the gods, she's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets, wake up, fuck, and then we going back to sleep. with the ocean color stuck in your iris.